Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Russische en Belarussische sporters kunnen volgens de IOC-baas weer onder bepaalde voorwaarden meedoen aan internationale competities. Er is nog geen definitief besluit, maar de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité ziet geen problemen voor de landen om weer mee te doen met toernooien. Het Nederlands Olympisch Comité ziet die wel en heeft daarom voorgesteld dat de Russen en Belarussen onder neutrale vlag zouden kunnen meedoen. Neutrale vlag, dat betekent dat zij niet als Russen meedoen aan een evenement, maar als individuele sporter. Maar dat ook het volkslied bijvoorbeeld niet wordt gespeeld als, als een Rus eh, medaille wint. Want iedereen zou mee moeten kunnen doen met sporttoernooien. Onafhankelijk van je regering, vindt het NOC-NSF. Er komen nog steeds veel kankerverwekkende stoffen neer in de buurt van Tata Steel bij IJmuiden. Het RIVM meet dat en zegt dat er ten opzichte van drie jaar geleden wel minder ijzer neerdaalt in de omgeving van de staalfabriek. Maar dat het met andere vieze zooi nog even slecht gaat. Tata Steel zegt zelf dat ze de uitstoot willen verminderen. Maar het RIVM ziet dat het dus nog geen effect heeft. En een Australische schatzoeker heeft een gouden vondst gedaan. Letterlijk, want hij vond in de staat Victoria een goudklomp van 2,6 kilo. Om er even een beeld bij te schetsen. Hij is zo groot dat je hem met twee handen moet vasthouden. En deze goudhandelaar wist niet wat hij zag toen hij de waarde van de klomp moest inschatten. He said, oh, do you think there's $10,000 worth in it? And as soon as it hit my hand, I looked at him and I said, try $100,000. He said, oh, but that's only half the rock. He said, the other half's at home. Ja, de andere helft had hij dus nog thuis liggen. Omgerekend is de klomp zo'n 150.000 euro waard. En een bekende kop vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Casper Starreveld, de gitarist van Kensington, gaat daar een oproep doen om zijn gestolen gitaren terug te krijgen. Die werden een paar weken geleden gejat uit een muziekstudio in Benschop in Utrecht. Het gaat om dure en exclusieve gitaren als de Fender Stratocaster uit 1960 en een zwarte Gibson Les Paul Custom. Krijg je nog het weer. Er trekt regen over en dat blijft vanavond ook zo.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 Het OM heeft vier jaar cel geëist tegen complotdenker Misha Kat. Die zou onder meer hebben opgeroepen tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. En de treinen tussen Den bos en Eindhoven gaan morgenochtend weer rijden. Met ProRail, de dassen die onder het spoor een burcht hadden gebouwd... zijn verhuisd en het spoor is hersteld. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vanavond wat regen of motregen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst wat zon, smiddags regen en dan wordt het 13 tot... Ja. they'll know when they see you rolling them piles around it.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 I need a soldier and scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status hood, hood. I ain't checking for him. Better be street if you're looking at me. I need a soldier scared to stand up for me. Gotta know to get dough and he better be street. I like them boys over there, they looking strong tonight. Just might give one the phone tonight. in the dickies in my zone tonight. Zone tonight might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If I ain't checking for him. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant.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 is how it should begin Skin on skin If you leave me now Telling me you failed somehow Better think over Just as long as love's around Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave. That I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin. forget my love is true. So baby, let me show you what to do.